Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is maar één gemeente die extra opvangplekken wil regelen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Dat zegt staatssecretaris Van den Burg. Die deed een maand geleden een oproep aan alle 344 gemeenten... en stuurde vorige week opnieuw een brief met een dringend verzoek. Dat deed hij omdat de rechter had bepaald dat er per direct goede opvang moet komen... voor minderjarige asielzoekers. Volgens de staatssecretaris moet iedere gemeente een steentje bijdragen. Als iedere gemeente in Nederland gemiddeld genomen één huis eh, vrijmaakt... voor minderjarige eh, vreemdelingen, dan lossen we het probleem met elkaar op in Nederland. Tot nu toe heeft dus maar één gemeente positief gereageerd. En welke dat is, zegt Van der Burg niet. Denk je lekker op vakantie te gaan naar Frankrijk? Strand je ergens in de berm van een tolweg? Honderden Nederlanders maken het op dit moment mee. Door stakingen kun je bij veel benzinestations niet tanken of sta je uren in de rij, vertelt correspondent Frank Renaud. Bijna één op de drie tankstations in Frankrijk heeft nog steeds geen of beperkt brandstof. Om de schade te beperken mag je op veel plaatsen al geen jerrycans meer vullen met diesel of benzine. En soms mag je ook gewoon nog maar beperkt tanken, 30 liter maximaal bijvoorbeeld. Bij de AWB zijn al zo'n 350 telefoontjes binnengekomen van mensen die gestrand zijn in Frankrijk. Wil je toch die kant op? Gooi dan bij de grens in België of Luxemburg je, burg, je tank zo vol mogelijk, adviseren zij. En in Amerika is tijdens een denimveiling een spijkerbroek uit 1880 onder de hamer gegaan. Het zou een van de oudste nog bestaande spijkerbroeken in de wereld zijn van Levi's. En de veiling leverde een leuk zakcentje op. Can we get $76,000? These are the rarest jeans on earth. $76,000. Oh my god, $76,000! Going twice! And we're sold for 76 67.000 dollar dus voor de spijkerbroek uit 1880... die een paar jaar geleden werd gevonden in een oude mijn.